Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Groot-Brittannië stuurt vier extra gevechtsvliegtuigen naar Qatar, heeft premier Starmer aangekondigd. Ook gaan er meer Britse helikopters naar Cyprus. Die komen morgen aan. Volgens Starmer is het de bedoeling om daarmee Britten in de golfregio en op Cyprus te beschermen. Zo hebben Britse gevechtsvliegtuigen al meerdere drones neergeschoten. Maar maandag zei de Britse premier al dat zijn land niet meedoet aan de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. En hij herhaalde dat vandaag nog eens. De overheid heeft vrouwen gediscrimineerd die begonnen aan de opleiding tot rechter, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De vrouwen kregen een lager salaris dan hun mannelijke collega's die hetzelfde werk deden. Volgens het college komt dat door het jarenlange beleid van de staat. Die vroeg mensen die aan hun opleiding begonnen naar hun laatst verdiende salaris, waardoor er een verschil tussen mannen en vrouwen ontstond. De staat heeft het beleid inmiddels gewijzigd. Het college roept de staat op te kijken naar compensatie voor benadeelde rechters. De spoedreparatie aan het asfalt van de A28 gaat langer duren. De weg is volgens Rijkswaterstaat pas zaterdagochtend weer helemaal open... tussen knooppunt Langhorst en Staphorst. Eerst werd gedacht dat de schade binnen een dag verholpen zou zijn. Er zitten gaten in het asfalt door een combinatie van slijtage en vorst. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging die op kan lopen tot meer dan een uur. De Dom in Keulen gaat binnenkort entree heffen. Toeristen betalen zo mee aan het onderhoud van de kathedraal... dat volgens het kerkbestuur steeds duurder is geworden. De Dom is een van de bekendste toeristische attracties van Duitsland. Dagelijks komen er 20.000 bezoekers, vooral toeristen. Voor mensen die komen bidden of donateurs blijft de toegang gratis. Het is niet duidelijk hoe de Dom onderscheid gaat maken tussen gelovigen en toeristen. Het weer zonnig en 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er weinig wolken en koelt het af naar 2 tot 6 graden. Morgen schijnt vanwege Sahara-stof de zon minder fel. Blijft droog en wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste dagelijkse files van de avondspits ontstaan ook in Noord-Holland inmiddels... met vooral eh, niet al te veel vertraging. Een paar die opvallen, de A2 Amsterdam richting Utrecht... voor de tunnel 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en roelof ook 10 minuten vertraging. En ten slotte valt op de N516 Zaandam richting Oost-Zaan...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 De rechtbank legde hem daarvoor eerder een werkstraf op, maar het Hof zegt nu dat van Meijeren wel de grens heeft opgezocht van wat mag, maar er niet overheen is gegaan. Het eerste kievitsei van het jaar is gevonden in het Noord-Brabantse Ravenstein. De vond symboliseert de start van het weidevogelseizoen. Ook vorig jaar werd het eerste ei gevonden in Ravenstein, toen op 7 maart. Het weer zonnig. Vannacht koelt het af naar 2 tot 6 graden. Morgen opnieuw zon, blijft droog en maximaal 18 graden dan. Dit is ZFM. I Maybe she be here right now. I'm glad you went away These four walls closing more every day And I'm dying A jigsaw puzzle has been torn all apart. A million words couldn't say just how I feel.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 So I can't wait to freak busy on the phone. She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late, the girl's taking up my time. Had to hit her with a lie. unstable Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant In a West End town Call the police, there's a madman around Running down underground to a dive bar In a West End town In a West End town, a dead end world the East End boys and West End girls In a West End town, a dead end world the East End boys and West End girls on a dead end world The East End boys and Western.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 But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me. On. I do. I never say a word. I know how niggas start acting trippin'.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 I respect that. And right before I turned to leave, she said, You she don't said, know what you've been to come me. I do. All I think about is you. Even Down south, I know you bouncing right. West coast, I know you walking right.